je heette, dat ben ik vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit meer. Droom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond, dan zie ik je weer want geen ander is er daarna nog geweest voor mij. Toen ik afscheid nam van jou, ging het geluk voorbij. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je kussen vergeet ik nooit meer. was in een kleine badplaats, de zee was er blauw. Daar danste ik die avond een tango met jou. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit meer droom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond, dan zie ik je weer. Want geen ander is er daarna nog geweest voor mij. Toen ik afscheid nam van jou, ging het geluk voorbij. Hoe je heette, dat ben ik vergeten. Maar je kussen vergeet ik nooit meer.